Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag zijn ruiten ingegooid... door demonstranten die eerder op het Malieveld waren. Een protest tegen het Nederlandse immigratiebeleid... liep daar begin van de middag uit in rellen. 1500 betogers gingen van het Malieveld naar de A12. De politie is daarbij ook bekogeld met stenen en flessen. Daarom is er ook een waterkanon ingezet. De demonstranten zijn grotendeels van het Malieveld verdreven. Een aantal trok daarna naar het centrum en vernielde daar de ruiten bij het kantoor van D66. De organisatie had van tevoren opgeroepen om het protest vreedzaam te laten verlopen. De nieuwe premier van Frankrijk, Sébastien Lecornu, heeft jarenlang gelogen over zijn cv. Hij zei dat hij een masterdiploma rechten had behaald aan de Universiteit van Parijs. Maar nu blijkt hij alleen het eerste jaar te hebben gevolgd. De onthulling door de Franse media komt op het moment dat hij net is aangesteld als premier. Op de wedstrijd, eh, website van de Franse regering staat nu dat hij recht heeft gestudeerd... maar de studie dus niet heeft afgemaakt. In Rotterdam hebben zo'n 40 demonstranten vanmiddag de ingang van het Neptunus honkbalstadion geblokkeerd... De demonstranten zijn tegen de deelname van Israël aan het EK honkbal. In Rotterdam speelt Israël vanmiddag tegen Frankrijk. Die wedstrijd is nog niet begonnen. Niet alleen vanwege de demonstratie, maar ook vanwege het slechte weer. In Australië zijn grote zorgen over de vondst van een keverlarf in een doos luiers. De diertjes komen niet voor in het land en een uitbraak kan de graanoogst in gevaar brengen. Australië is een grote exporteur van graan en bij een slechte oogst kan het land miljarden euro's mislopen. Om een uitbraak te voorkomen worden 2000 dozen met luiers teruggehaald. Het weer nog. Vanmiddag en vanavond regent het op veel plaatsen met mogelijk ook onweersbuien.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 Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag zijn bij knooppunt Badhoevedorp... nog wel drie rijstroken dicht door een ongeluk. Op de A9, Diemen Amstelveen bij Amstelveen... nog bijna 10 minuten oponthoud. Ook 10 minuten verdraging op de A10 bij Amsterdam Oud-Zuid.